Jelle Seubring met het NOS Journaal. Slowakije dreigt een noodstroomvoorziening aan Oekraïne af te sluiten. De Slovaakse premier wil dat de olielevering aan zijn land weer wordt hervat. De aanvoer van olie vanuit Rusland ligt al bijna een maand stil... door een aanval op een pijpleiding die door Oekraïne loopt. Volgens Oekraïne zit Rusland achter die aanval. Slowakije is, net als Hongarije, afhankelijk van de toevoer van Russische olie via de pijpleiding... Beide landen beschuldigen Oekraïne ervan dat het te weinig doet om die leiding te herstellen. In Lyon hebben een paar duizend mensen een herdenkingsmars gelopen voor een extreemrechtse student. De man van 23 overleed vorige week nadat hij zwaar was mishandeld bij straatgeweld tussen extreemrechtse en linkse groepen. De sfeer in Lyon was gespannen. Om de herdenkingsmars in goede banen te leiden was er veel politie op de been. Het Franse OM vervolgt in totaal zeven verdachten voor de dood van de student... onder wie een medewerker van de radicaal-linkse politieke partij LFI. Nederland heeft op de Olympische Winterspelen een record aantal gouden medailles behaald. Marijke Groenewoud pakte op de massastart de eerste plek en daarmee dus het tiende goud. Jorrit Bergsma won vanmiddag goud op de massastart bij de mannen. Nederland staat nu op plek 3 in de medaillespiegel. Naast de 10 gouden plakken behaalden de Nederlandse sporters ook 7 keer zilver en 3 keer brons. Waarmee het totaal uitkomt op 20 medailles deze winterspelen in Milaan. En er komen meer verplaatsbare flitspalen in Nederland. Het OM wil dat er, er 125 worden. Flexflitsers worden vooral neergezet op plekken waar veel ongelukken gebeuren. Want het blijkt dat automobilisten minder hard rijden als er zo'n flitspaal staat. Het weer, het is bewolkt en vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur zakt nauwelijks. Ook morgenochtend nog stevige buien. In de middag is het droog en het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht.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 upset The bullet shell. I never shoot until mega white thing, mega, mega white love is like a sorrow that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down.